De partij stopt dan mee. Leefbaar Utrecht was in 1997 een van de eerste leefbaar partijen en zegt dat landelijke partijen veel lokale thema's hebben opgepakt. Daarnaast heeft de aanduiding Leefbaar een rechts imago gekregen, met name door de associatie met Leefbaar Rotterdam. Die partij wordt geassocieerd met de PVV en daar willen wij niet mee vergeleken worden, zegt een woordvoerder van Leefbaar Utrecht. De Nederlandse oogarts die ervan wordt verdacht in Portugal vier patiënten blijvend blind te hebben gemaakt, stopt voorlopig ook met zijn werk in Amstelveen. De oogarts moest van de Portugese gezondheidsinspectie zijn kliniek daar sluiten. De inspectie in Nederland was al eerder een onderzoek naar de man begonnen... naar aanleiding van klachten hier. De arts heeft gezegd dat hij voorlopig in zijn privékliniek in Amstelveen... geen patiënten meer behandelt. Hij wil de beoordeling van de inspectie en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap afwachten. In Suriname is oud-legerleider Bouterse beëdigd als nieuwe president. Dat gebeurde tijdens een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée... die voor deze gelegenheid werd gehouden in een sporthal... onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Bij de beëdiging was geen enkel buitenlands staatshoofd aanwezig. De Nederlandse ambassadeur in Suriname was er wel... ook al hadden naast de medewerkers van Bouterse gezegd... dat de ambassadeur niet welkom was. Nederland zou te weinig respect hebben voor de bevolking van Suriname... en haar keuze van Bouterse als staatshoofd. De FIFA zegt dat de ophef in Nederland en België over de financiële regels van de bond geen enkel gevolg zal hebben bij toewijzing van het WK voetbal in 2018 of 2022. Aan het eind van het bezoek van de FIFA-delegatie zei een woordvoerder dat de bond dergelijke discussies wel gewend is en dat het in ieder land gebeurt. De afvaardiging was verder onder de indruk van de infrastructuur en de stadions in Nederland en België. Begin december maakt de Wereldvoetbalbond definitief bekend waar de WK-toernooien van 2018 en 2022 worden gehouden. Het weer vanavond wisselend bewolkt en lokaal nog een enkele bui. Later vanavond droog en opklaringen.